Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Rode Kruis is ingeschakeld om te helpen bij de asielopvang in Ter Apel. Dat is volgens de Immigratie- en Naturalisatiedienst nodig... omdat het al tijden weer te druk is. Asielzoekers moeten worden opgevangen in de wachtkamers van de IND... en het Rode Kruis gaat onder meer een tent neerzetten met mobiele douches. Ook worden extra dekens, luchtbedden, hygiënesets en douchepullen uitgedeeld. Vluchtelingenwerk gaat in de gaten houden hoe het gaat met de asielzoekers. Volgens de IND is het een tijdelijke oplossing en zijn er snel extra opvanglocaties nodig. Het KNMI waarschuwt in het westen van het land voor gladheid door regen... die valt op een bevroren ondergrond. Die wordt veroorzaakt door buien die vanaf zee over het land trekken. In Noord- en Zuid-Holland geldt tot begin van de nacht code oranje... de één na hoogste weerwaarschuwing. Ga alleen de weg op als het niet anders kan, is het advies. En ook in de rest van het land is het oppassen. Hamas laat geen gijzelaars meer vrij zolang de gevechten op de Gazastrook doorgaan... en er geen akkoord is over een uitgebreid definitief staakt het vuren. Dat zegt het hoofd van de politieke tak van Hamas. Hij wil ook dat alle Palestijnen worden vrijgelaten die vastzitten in Israël. Volgens dat land houdt Hamas nog altijd vrouwen en kinderen vast, maar dat ontkent de politicus. Volgens hem zijn het alleen nog soldaten en mannen die in het leger hebben gediend... Hij zei verder dat er nu geen onderhandelingen zijn tussen Israël en Hamas. Bondscoach Ronald Koeman spreekt van een prima loting voor het EK voetbal van volgend jaar in Duitsland. Het Nederlandse elftal treft in de pool Frankrijk, Oostenrijk en een winnaar van de play-offs. Dat hoort Polen, Wales, Finland of Estland. Koeman noemt het geen onrustig, eh, onrustige loting. Wel baalt hij ervan dat Oranje twee keer tegen Frankrijk moet... waar in de kwalificatie al twee keer van werd verloren... Het TK begint op 14 juni en duurt precies een maand. Het weer nog. Vanavond trekt en vannacht gaat het licht vriezen. Lokaal kan het mistig worden. Morgen begint reis, Geleidelijk breekt even de zon door.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 I want to tell you a little story. all about me and my friends when we're going to the club. Uh-huh. We get up in there every Saturday night. And it doesn't matter who the DJ is. It doesn't matter what the crowd looks like.